Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na twee dagen debatteren worden in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen afgerond. Er wordt nu gestemd over alle moties die zijn ingediend... waaronder eentje van de oppositie om geen noodrecht te gebruiken... voor strengere asielwetgeving. Daarover is de afgelopen dag veel gediscussieerd... vooral toen bleek dat ambtenaren het gebruik van noodrecht ontraden. Premier Schoof verdedigde het juist. Hij reageerde de afgelopen avond geëmotioneerd toen D66-leider hem voorhield dat hij een soort spreekbuis van de coalitiepartijen is... die alleen voorleest wat er op papier staat. Schoof zei dat hij die opmerking buitengewoon pijnlijk vond. Hij kreeg veel bijval van collega-ministers. Bij een mesaanval in Rotterdam is iemand gedood en iemand gewond geraakt. Getuigen zeggen tegen de politie dat de dader Allahu Akbar riep tijdens zijn daad, vlakbij de Erasmusbrug. De dader maakte zijn eerste slachtoffer in de parkeergarage onder de brug. Toen hij naar boven liep stak hij nog iemand die om het leven kwam. Volgens de politie wisten omstanders de verdachte met hulp van agenten te overmeesteren en raakte daarbij gewond. Volgens een van de omstanders stak de dader met twee lange messen op iemand in en probeerde hij daarna nog meer willekeurige slachtoffers te maken. Nederland geeft 288 museumstukken terug aan Indonesië. Ze zijn in de koloniale tijd ten onrechte meegenomen naar Nederland, zegt minister Bruins van Cultuur. Het gaat onder meer om vier beelden die in de eerste helft van de 19e eeuw werden overgebracht uit Java. Verder zijn het wapens, munten, sieraden en textiel die in 1906 zijn meegenomen uit Bali. De stukken behoorden sindsdien tot de Rijkscollectie en werden beheerd door het Wereldmuseum. Er liggen nog meer verzoeken tot teruggave van museumstukken. Niet alleen van Indonesië, maar ook van Sri Lanka, India en Nigeria. Het weer. Vannacht kan in Limburg een bui vallen. Minima tussen 12 en 14 graden. Daarna een zonovergoten dag.